Toen duidelijk werd dat het kabinet tijdens de missie in Syrië rebellen steunde... met bijvoorbeeld trucks, apparatuur en uniformen. Maar Rutte zou dus proberen dat onderzoek tegen te houden. Het is niet duidelijk waarom. In de Arnhemse wijk Geitenkamp is een huis dat vol lag met vuurwerk op slot gegaan. Gisteren werd de bewoner al opgepakt met 6 kilo vuurwerk op zak. In zijn huis lag bovendien nog eens 7 kilo aan nitraatbommen, cobra's en mortierbommen. Deze buurtbewoner is blij dat de burgemeester heeft ingegrepen. Want dat kan dus niet, hè? Als je dus hier een, een hele blok, stel veel tot er iets gebeurt, als een hele blok eh, de hoogte of de, de lucht in gaat. Dat hoor je wel eens vaker, ook van gasontploffingen enzo, enzovoort. Ja goed, dan vind ik het gewoon terecht dat het eh, zoiets uh, gesloten wordt. Ja. Het is al dagen onrustig in de Armse wijk met brandjes en zwaar vuurwerk. Jongeren zijn boos vanwege het vuurwerkverbod. En geen gezapig dagje met klaverjas voor opa's en oma's in Heemstede. Ze kregen DJ-les van DJ Bowie. Draai maar gewoon helemaal. Nee, dat lijkt wel eh, bars. We kunnen er ook een gek effect overheen gooien. Ja, dit is leuk, ja. Bij sommige ouderen valt het DJ in de smaak. En deze verslaggever had oog voor de glimlach achter de mengtafel. Ik zag u genieten achter de draaitafel. <laughs> nou, genieten. Het was meer paniek. <laughs> Hoezo? Al die knoppen. Ik denk, oh, straks doe ik wat verkeerd. En dan gaat de hele boel de lucht in. Zou het iets voor u zijn? Nee, dank u. <laughs> <laughs> Een van de deelnemers zegt dat ze liever Danny Vera luistert op een regenachtige zondagmiddag. En tot slot het weer vanavond bewolkt. Het koelt af naar 2 graden. Er kan wat mist ontstaan. Morgen een graadje of 7 en droog.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 cause I got a crazy love for you. I could eat, I could sleep. You're always on my mind, got me constantly thinking of you. good time I know you haven't heard before, but that you're gonna love hearing. Step aside. I'm going to show you how it's done. What the? what what the what the what the what the what the fuck saying the light don't reach. in a Dit was alweer twee uur lang See It Sessions op jouw van Zandvoort. Volgende week vrijdag, helaas, slaan we een beetje over. Maar daarna komen we weer terug. Keihard en harder dan ever. Mocht je toch DJ Dion niet willen zien... schakel dan eventjes voor deze ene keer over naar Wild FM vanaf 9 uur.